voor zowel de CIA als de NSE en zit nu in Rusland. Een radicale imam die door diverse moskeeën in het Belgische Verviers is weggestuurd, heeft ook geregeld in Nederland gepreekt. Imam Alami Abu Hamza kwam onder meer in een moskee in Helmond. Daar zou hij volgende maand opnieuw preken. Nu duidelijk is dat de imam oproept tot geweld... heeft de moskee hem laten weten dat hij niet meer welkom is. Het contactorgaan Moslims en Overheid gaat voor de moskeeën... een zwarte lijst opstellen van haatpredikers. De beveiliging van drie Joodse scholen in Amsterdam blijft in elk geval tot de zomer op een hoog pijl. Dat heeft burgemeester Van der Laan laten weten aan de gemeenteraad. De extra veiligheidsmaatregelen zouden eigenlijk vanaf 1 februari worden afgebouwd. Maar de burgemeester heeft besloten de beveiliging door de marechaussee in stand te houden vanwege de aanslagen in Frankrijk. De beveiliging van de instellingen werd in mei vorig jaar opgeschroefd na de aanslag op het Joods Museum in Brussel. In de Malinese stad Kidal hebben zeker 200 mensen betoogd tegen de luchtaanval gisteren door Nederlandse VN-militairen op rebellen in het noorden van het land. De betogers, vooral vrouwen en kinderen, bezetten de luchthaven van Kidal. Volgens de VN schoten de twee Nederlandse Apache-helikopters gisteren uit zelfverdediging, omdat de Tuareg-rebellen eerder VN-militairen hadden beschoten. Vijf Tuaregs zouden zijn omgekomen. De demonstranten riepen om het vertrek van de blauwhelmen. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot 0 tot min 3 graden. Morgen overdag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af. Het wordt 2 tot 3 graden, maar het voelt aan als min 4. Vrijdag is het vrijwel windstil met geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 Brugge 3 kilometer, voor knooppunt Hoevelaken 3. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Del 2. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoge 5 kilometer. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor knooppunt De Hoek 3. Op de A7 Zaandam richting Horen voor afrit A van Horen 2 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer. Daar staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 2. A16 Rotterdam richting Breda voor knopend Ridderkerk 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de A16 voor Rotterdam naar Breda voor knopend Ridderkerk 4 kilometer op de parallelbaan.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 Kees Groot met het NOS Journaal. De Nederlandse inlichtingendiensten lopen aan de leiband van de Amerikaanse NSE. Dat zegt klokkenluider Edward Snowden in een interview met Nieuwsuur. De AIVD en de MIVD doen volgens hem precies wat de Amerikanen vragen. Snowden werkte voor zowel de CIA als de NSE en vluchtte vorig jaar naar Rusland. Een radicale imam die door diverse moskeeën in het Belgische Verviers is weggestuurd... heeft ook geregeld in Nederland